Huisartsen snappen dat het een ingewikkelde kwestie is... maar ze roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen... voordat de zorg echt in gevaar komt. De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen de grootste wietplantage van Europa opgerold. In de noordelijke provincie Navarra vonden ze meer dan 400.000 hennenplanten. Volgens de eigenaar was het spul bedoeld voor voer of medicijnen. Maar het onderzoek bleek dat er drugs van werd gemaakt. De planten zijn vernietigd en drie mensen zijn opgepakt. Er komen 50 verplaatsbare flitspalen om hardrijders te betrappen. Het is de bedoeling dat die een paar weken op één plek blijven staan. Uit een proef, blijkt dat automobilisten zich daardoor beter gedragen. Nu wordt er vooral gecontroleerd met permanente flitspalen of radarcontroles... die maar een paar uur duren. Koffieshopverbod of niet, de meeste toeristen blijven gewoon naar Amsterdam komen... ook als ze zelf geen joint mogen kopen. Blijkt het onderzoek van INO Research. Coffeeshops in de hoofdstad zien zelf niets in het plan van burgemeester Halsma om toeristen te weren. Het zou geen problemen oplossen, maar juist leiden tot meer overlast op straat, zeggen ze. Wat er gesteld wordt in de brief is dat veel toeristen weg zullen blijven. Maar er is nieuw onderzoek gedaan. Eh, naar het blijkt juist dat heel veel mensen eh, zullen blijven komen naar Amsterdam. En het, het zorgwekkende is dat die, die grote groep natuurlijk benaderd wordt door straatdealers. En sommigen zeggen zelfs daarop in te zullen gaan. De gemeenteraad ziet de plan ook niet zitten. Het weer, veel bewolking vanavond en vannacht. In het zuidoosten ook kans op een bui. Morgen net zoiets als vandaag. Wat wolken, wat zon, kans op wat regen. En tussen de 13 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is in onze regio bijna voorbij. Nog 5 minuten oponthoud op de N205 vanuit nieuw naar Haarlem. Bij afrit Haarlem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file. Ook nog een kleine 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland 5 kilometer file.